Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie past zijn digitale systemen aan... om te voorkomen dat verdachten onbedoeld vrijkomen. Het gebeurde begin deze maand bij politiemol Mark M. Het OM had te laat aan het gerechtshof gevraagd... om zijn voorlopige hechtenis te verlengen. Volgens het OM kwam dat door een typfout. Met een aanpassing van de systemen... moet zo'n typfout voortaan automatisch worden gecorrigeerd. Mark M. blijft nu in ieder geval op vrije voeten tot na de behandeling van zijn hoger beroep, begin augustus. Een buitenlandse overheid heeft honderdduizenden routers gehackt. Apparaten waarmee gebruikers toegang krijgen tot het internet. Dat zegt de beveiligingstak van het Amerikaanse techbedrijf Cisco. Veel van de getroffen routers staan in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse geheime dienst zit Rusland achter de hek die gericht zou zijn op een enorme digitale aanval... bij de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. De finale is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Nabestaanden van MH17-slachtoffers halen in een open brief hard uit naar de Russische autoriteiten en staatsmedia, die volgens hen alles hebben gedaan om twijfel te zaaien over de oorzaak van de vliegramp. Een tiental Australische, Britse en Nederlandse nabestaanden schrijft dat ze na bijna vier jaar nog altijd worstelen met onbeantwoorde vragen. De ASN bank haalt de aandelen Heineken uit zijn duurzame aandelenfonds. Het gebeurt vanwege eerdere onthullingen dat promotiemeisjes van de bierbrouwer in Afrika tot seks werden gedwongen bij het binnenhalen van contracten. ASN heeft gesprekken gevoerd met Heineken over de kwestie, maar de bank vindt dat er nu nog te weinig aan wordt gedaan. De bierbrouwer zegt in een reactie te werken aan betere werkomstandigheden voor de promotiemeisjes. Het weer in de zuidelijke helft van het land kans op regen en onweer. Vannacht droog. Morgen eerst zon. Later vooral in het midden en zuiden weer kans op een stevige onweersbui. Mogelijk ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 23 tot 25 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 For No One. En u weet natuurlijk niet wie dit was. Want het is een vrij onbekend artiest. En <clears throat> ik heb hem leren kennen dankzij mijn zoon Sven... die hem een keer in zijn auto draaide. En daar zat ik naast. Terwijl Sven dan reed. Hè, eh, dan had ik ook eh, alle tijd om te genieten van muziek. En ja, dat was eh, Brian Olander, zo heet die man. U moet eens googlen of u hem vinden kan op, op Google... en daar misschien ook wel muziek van hem tegenkomt. Brian Olander. Zo heet hij. We gaan eh, naar Christopher Cross. Welkom overigens luisteraars bij twee uur lang eh, heerlijke easy listening music. Mijn naam is Cheryl Duif. Ik heb een paar verzoekjes, daar ga ik zeker aan voldoen. Dus eh, de mensen die een verzoekje hebben ingediend via Facebook... via de Challenge, een bekende site die Willem Bruist heeft opgezet... Nou, die mensen die worden helemaal op hun wenken bediend. nog veel meer mooie muziek. Luister maar. tent. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh. right, you can sail away and find serenity. Oh. prachtige warme stem hebt die man toch. Christopher Cross Dat prachtige nummer Sailing. We kennen ook een nummer Sailing van uh, Rod Stewart natuurlijk. Misschien ga ik die straks ook nog wel even draaien. Maar eerst ga ik aan het eerste eh, verzoekje voldoen. Eh, dan moet ik even spieken. Oh ja, Annemieke Vos, jij hebt het aangevraagd. En jij bent een fan van Mama Cash. Cash Elliot heet ze eigenlijk. Als het om haar solo album gaat. En dan gaat ze samen met jou een dream. Gaat ze dromen. Een droom uh, getiteld Dream a Little Dream of Me. Dat is tevens haar liedje. Good. Second and Annemieke, ik hoop dat je lekker gedroomd hebt... bij dit prachtige nummer van Mama Cash. De mama's en de papa's, daar was ze natuurlijk een belangrijke eh, zangeres bij. En eh, California Dreaming is daar natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van. Een hele grote <clears throat> wereldhit geweest. Ja, ik ga iets draaien voor mijn eh, lieve vriendin Yvonne. Want die luistert ook mee, als het goed is tenminste. Heeft ze beloofd. En ik heb beloofd dan een mooi nummer te draaien. En zij is nou eenmaal een grote fan van onze King of Rock'n'Roll Elvis Presley. Maar omdat het een, eh, balladprogramma is, een programma met easy listening music. Ja, gemakkelijk eh, muziek uh, onderuit zit, en muziek zeg maar. Ga ik verder met Are You Lonesome Tonight. Speciaal voor Yvonne. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and they go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ja, blijft een prachtig nummer. Are You Lonesome Tonight van Elvis Presley. Speciaal voor Yvonne Lindeman. Eh, we gaan snel verder met een, nog een verzoekje. En dat is van een naamgenoot van mij, Charles Asnavoer... En dat gaat heel ver terug in de tijd. De tijd toen ik nog jong was. Yesterday. When I was young. En dat ga ik draaien voor niemand minder dan... Ja, u hoort, u, hoort dat heel goed wat ik nu zeg. Gerry. Gerry Rutte. Yesterday, Gerry. When I was young. Tiet geleden hoor. Heel tiet geleden. Ik ben het meestal weer vergeten eigenlijk. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed there's plenty things I planned, I always built. Alas, on weekend shifting sand, I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday. so many wayward pleasures lay in store for me and so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concert itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. young Young Young Ja, jong. Nou Gerry, je moet toch toegeven dat ik nog aardig ben hè? ondanks mijn leeftijd. Charles Aznavour en de man die schijnt nog steeds op te treden... al is het wel meer eh, eh, in, in, kleine gezelschappen en dan ook eh, minder frequent, zeg maar. Maar ja, hij heeft natuurlijk hij een leeftijd, die man. Dat is echt ongelooflijk. En dan nog zo eh, kunnen performen. Eh, ik heb wel begrepen van eh, Matthijs van Nieuwkerk... <clears throat> die dat laatst vertelde in de Wereldrijd Door. Die was bij een concert geweest. Was ook een verschrikkelijke fan van Charles Aznavour. En die vertelde wel dat zijn stem wel iets heeft ingeboet aan, aan kracht, zeg maar. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Als je al zo lang meegaat en dan zo'n leeftijd hebt bereikt. Charles Aznavour, maar altijd een genot om, om te draaien.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 And just because I call Don't get me wrong, don't think you've got me. I'm not in love, no, no. It's because I like to see you within. That doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love. Ja, de rende kan je nou wel uh, beweren dat je niet verliefd bent, maar... Volgens mij klopt er niks van. Volgens mij ben je gewoon uh, straalverliefd. I'm not in love zingt ze dan ook nog. Dat durf ze ook nog te beweren. Ja. Ik ga wat uh, lucht ik weer nemen, luisteraars. Dat moet u allemaal doen. Door blijven ademen, anders gaat het niet goed, hè? De Hollies doen dat met u. Oh, the air that I breathe de lucht die ik inadem heb op Facebook een klein beetje reclame gemaakt voor het programma. En daar sta ik afgebeeld met in een, in een sterrennacht. Met een gevoel eh, dat ik sta in wit satijn.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 Justin Hayward, zanger van de Moody Blues. Ik ga u kennis laten maken, eh, luisteraars, met mijn zoon Sven. En eh, dan ga ik eerst iets draaien van dat hij slechts 12 jaar oud was. Toen al fan van Simply Red. En toen zong Sven Brand New. En dat deed hij onder andere bij Mooi Weer de Leeuw destijds bepaalde Paul Leeuw in de show. En dat klonk zo. Is my mama. Nee, dat is hem helemaal niet. Dat is, dat Sven niet. Dat is Oscar Harris. Die ga ik straks nog voor Yvonne draaien. Want die zit daar waarschijnlijk op te, lachen, op te wachten. Nee, eh, Sven die, eh, die klinkt zo, luisteraars. My love. never find a word, my love. Ja, een soort heintje van 12 jaar oud, hè? To tell you how Good not explain. begrijp als ik dit weer hoor... dat ik me als vader nog altijd brand new voel. Ja, Sven, 12 jaar. En eh, eh, de tijd is natuurlijk omgevlogen. Hij is inmiddels... Eh, is hij al, heeft hij de leeftijd bereikt, de respectvolle leeftijd van 25 jaar. En nu zingt hij op een andere manier, dat ga ik u ook nog even laten horen. Hij heeft een, versie opgenomen met uh, eh, Geert allerliefste eh, van uh, eh, Maak Dernière Volonté. U kent het van Ramses Shaffi als Laatme. Dit is Sven samen met Lisbeth List en Gerard Allerliefste met La Dernière Volonté. Deels Frans gezongen en deels in het Nederlands. scrupule. Je t'effraie mourir sans remords. J'ai fait mon plan de crépuscule, je ne les fais pas crier encore. Roi, le païen, le pauvre diable te passe, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, mais sans soleil, mais sans été. Is blijft mij lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten gel bir sorul kar je manque d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jou zangen. Je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me. Ja, Sven Duif, mijn eigen zoontje met, eh, met Laat me. Eh, mijn la dernière volonté op zijn Frans. Nou, eh, ik krijg een vraag op Facebook of hij nog steeds lekker zingt. Nou, ik ga ook de dames die van Michael Bublé houden... nog even verwennen met een nummer van Sven. En dan zingt hij een liedje van Mike van Michael Bublé, zo moet ik het zeggen. Een heel bekend nummer. U kent het, Home. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou draai ik twee dingen door elkaar, luisteraars. Dat komt omdat we met twee eh, geluidsunits op één eh, kanaal zitten. En als ik dan die andere vergeet uit te zetten, zoals nu het geval is... dan gaat het helemaal mis en dan hoor je dus twee nummers door elkaar. Dat moet ik niet doen. Dus ik ga het ene nummer even sluiten en ik ga het andere nummer opstarten. En dan hoort u mijn zoon Sven nog eventjes met de eh, Home, zoals Michael Bublé dat ook uh, placht te zingen. Sven Duif. Another summer day is coming gone away In Paris and Rome, but I wanna go Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Wanna let me go home? And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send but I know that it's just not enough. My words were cold and flat. You deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I feel lucky, I know. I just wanna go home. Let me go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I gotta go home. home. someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. Well, and I know just why you could not come along with me. But this was not your dream, and you always believed. the winter day has come and gone away, and even parents from wrong. and I wanna go home. going let me go home. And I'm surrounded by a million people I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go all be and I'll be home tonight. And I'm coming back home. Ja, Sven Duif is trots op mijn zoon natuurlijk. En, eh, ik kan u vertellen dat hij ook nog eens vijf instrumenten bespeelt. Hij speelt trompet, hij speelt saxofoon, hij speelt gitaar, hij speelt viool. En hij speelt toetsen. En eh, dat allemaal autodidact, oftewel zelf aangeleerd. En eh, ja, hij heeft ook een uitstekend bandje achter hem staan. Inmiddels allemaal jonge jongens die van het conservatorium afkomen. En als ze een nieuw nummer hebben, dan sturen ze elkaar bladmuziek op. En twee dagen later staan ze gewoon live in Amsterdam. In een, in een nachtclub staan ze die nummers <laughs> te spelen. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, maar apetrots als vader. Dus nou, ik, ik scheid er nou mee uit. Ik moet natuurlijk niet er alleen maar een uitzending rond mijn zoon van maken. Dat is ook weer niet de, bedoeling. Eh, we hebben veel meer goede muziek in huis. En eh, dat is ook mede te danken aan Don McLean. En ik sta op hetzelfde plaatje op Facebook. Eh, in een nacht afgebeeld met sterren. Nou, dan denk ik onmiddellijk aan Starry Starry Night. Zo heet het nummer niet. Het heet Vincent. Maar het wordt bezongen door Don McLean. Starry Night.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 The ragged men in ragged clothes a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Ja, het ging allemaal over Vincent van Gogh natuurlijk. Starry, Starry Night, oftewel Vincent Don McLean zong het. We gaan, eh, ik, ik, heb, ik heb het eerste uur toch maar weer mooi voor elkaar gebokst.